Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De gewapende tak van Hamas zegt dat rond deze tijd... twee lichamen van Israëlische gijzelaars aan Israël worden overgedragen. Het is onbekend om wie het gaat. Er zijn nu nog 18 dode gijzelaars... van wie de lichamen nog niet naar Israël zijn gebracht. Nabestaanden willen dat de Israëlische regering druk blijft uitoefenen op Hamas... om dode gijzelaars over te dragen. Israël meldde vanavond dat de overgang bij Rafah in het zuiden van Gaza voorlopig dicht blijft. Of die weer open gaat hangt af van of en hoe Hamas de lichamen van gijzelaars teruggeeft, zegt premier Netanyahu. Patiënten van het Amsterdam UMC kunnen sinds deze week in hun dossier zien hoe het staat met de luchtvervuiling in hun woonomgeving. Kinderartsen van het ziekenhuis willen jonge patiënten beter voorlichten over die vervuiling en tips geven om klachten te beperken. Volgens het medisch centrum is er in Nederland veel luchtvervuiling... onder meer door de uitstoot van auto's en motoren. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen, blijkt uit onderzoek. Een op de zes patiëntjes krijgt die ziekte door luchtvervuiling. De meeste Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen doen dat niet, schrijft het AD. Als ze dat wel zouden doen, zou dat veel invloed hebben op de uitkomst van de verkiezingen. Het zou ongeveer 12 zetels opleveren. Volgens een politicoloog weten veel Nederlanders in het buitenland niet dat ze mogen stemmen. In de eredivisie heeft PSV gewonnen van Go Ahead Eagles. In Eindhoven werd het 2-1. Gustil scoorde beide doelpunten voor de Eindhovenaren. In de stand staat PSV nu naast koploper Feyenoord dat morgen nog in actie komt. Verder was vanavond FC Utrecht met 3-1 te sterk voor Volendam... en NEC tegen FC Twente eindigde in 3-3. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt vannacht af naar 2 tot 7 graden. Morgen steeds meer bewolking, maar tot in de avond blijft het droog bij ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam.